Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Maastricht is een scooterrijder omgekomen bij een aanrijding met een trein. Een ander die ook op de scooter zat raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De aanrijding was op een overweg in Maastricht. De politie onderzoekt nog hoe het fatale ongeval kon gebeuren. Door de aanrijding rijden er voorlopig geen treinen. In Naarden is een wedstrijd in het amateurvoetbal uitgelopen op een vechtpartij. Twee voetballers van het bezoekende elftal uit Blarikum raakten daarbij gewond. Na de wedstrijd werd een van hen in de dugout door zes tot zeven personen belaagd en mishandeld. Hij werd vol in de borst getrapt en meerdere keren geschopt en geslagen. Het andere slachtoffer werd ook tegen de grond geslagen en getrapt. Ze hebben allebei aangifte gedaan. Een man uit Hilversum is aangehouden. De afgelopen vijf jaar zijn er ruim 1500 bushaltes verdwenen. Een krimp van zo'n 7 blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. In Drenthe en Groningen was de daling het sterkst, zo'n 16 procent. Hoeveel mensen echt last hebben van het verdwijnen van bushaltes is moeilijk te zeggen. De TU Delft schat dat het de afgelopen vijf jaar om minder dan 1% van de busreizigers ging. Niet overal verdwenen overigens bushaltes. In Zeeland en Flevoland kwamen er juist haltes bij. In de eredivisie staat AZ voorlopig tweede... dankzij een overwinning op hekkensluiter Cambuur. In Alkmaar werd er 2-1... RKC won met 4-1 uit bij Heerenveen en NEC tegen Volendam eindigde in 3-0. FC Groningen was met 3-0 te sterk voor Excelsior. Dat was de eerste winst voor de Groningers in 11 wedstrijden. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen helder en droog. Aan de kust wordt het niet kouder dan een graad of 2. Landinwaarts kan het een paar graden vriezen.